als de orchideeën bloeien. Kom dan toch terug bij mij. Denk steeds aan die schoonste tijden. Toen je zat steeds aan mijn Als de orchideeën bloeien in de velden van voorheen, kun je mij nou eens herinneren? Ik voel mij. des romantiek Kom toch terug bij mij weer. Jouw verhuur. mij terug aan jou. Denk dan aan die schoonste tijden, toen jij zei ik hou van jou. hatiku pedih dan pilu Aku cinta padamu Bunga anggrek mulai timbul Aku ingat padamu terkandung yang sudah lalu waktu kau menyintaku